Kok met het NOS Journaal. Bij bandenmaker Apollo Vredestein in Enschede... verdwijnen de komende twee jaar 750 banen. Het bedrijf meldt in een verklaring dat de productie wordt teruggeschroefd... omdat de huidige bedrijfsvoering niet houdbaar is. Apollo Vredestein wil in de toekomst alleen nog specialistische producten in Nederland maken. De productie van de andere banden wordt naar het buitenland verplaatst. Volgens vakbond FNV krimpt het aantal werknemers van ongeveer 1100 naar 350. De bond is verrast door het hoge aantal en zegt in shock te zijn. De eerste ontslagen vallen in januari volgend jaar. In Den Bosch is een man opgepakt in verband met de fonds van een mogelijk explosief in een pand van uitkeringsinstantie UWV. Bij het gebouw in het zuiden van de stad is veel politie. Het UWV-kantoor wordt nu ontruimd. Volgens het Brabants Dagblad zit het mogelijke explosief in een verdacht koffertje. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het internationaal strafhof begint toch een strafrechtelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Afghanistan. De aangeklaagde partijen zijn de Taliban, het Afghaanse en Amerikaanse leger en de geheime diensten van beide landen. Het is voor het eerst dat het strafhof een onderzoek instelt tegen de Verenigde Staten. Dat land weigerde alle medewerking met het hof in Den Haag. Twee beveiligers van een ziekenhuis in Geleen zijn veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... voor de mishandeling van een 37-jarige man die later aan de gevolgen overleed. De zaak speelde in juli 2017. De man uit Heerlen gedroeg zich toen agressief en sloeg een van de beveiligers in het gezicht. Zijn collega schoot hem te hulp en werkte de man tegen de grond. De twee bleven bovenop hem liggen tot de politie kwam. Later bleek dat hij gestikt was. De man werd gereanimeerd, maar overleed enkele, enkele dagen later alsnog. Later bleek dat het slachtoffer onder invloed was van drugs en medicijnen. Het weer vanavond en vannacht is het regenachtig. Alleen in het noordwesten is het droger. Morgenmiddag knapt het wat op. Maar ook dan is er nog kans op een enkele bui. Het wordt maximaal 8 graden dan bij een matige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is Edwin van de ANWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk op donderdag. In de regio Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen is de vertraging 10 minuten.